is Rashid Finch met het NOS-journaal. President Obama ziet echt voor Egypte om in het conflict tussen Israël en Hamas te bemiddelen. belde met president Morsi en prees zijn pogingen de situatie te stabiliseren. Egypte heeft zich gisteren opgeworpen om tussen Israël en Hamas te bemiddelen. Obama zal nauw contact houden met Morsi. Hij belde ook met de Turkse premier Erdogan, die eerder zei dat Hamas garanties van de VS wil in ruil voor een bestand. Obama zou bereid zijn daarover te praten. Verder riep Obama premier Netanyahu van Israël in een gesprek op tot een snel eind aan het conflict, maar benadrukte het recht van Israël zich te verdedigen. In Frankrijk hebben meer dan 100.000 mensen gedemonstreerd tegen het homohuwelijk. Onder meer in Parijs, Lyon en Marseille liepen Fransen mee in een mars die was georganiseerd door katholieke groeperingen. Aanleiding voor de demonstratie is een wetsvoorstel dat het homohuwelijk en adoptie door homostellen mogelijk maakt hoofd van de Franse Raad van Bisschoppen noemt het homohuwelijk het ultieme bedrog. En ook de conservatieve politieke partij UMP is tegen het wetsvoorstel. Tijdens de demonstratie van vandaag liepen mensen met spandoeken rond... met teksten als een vader en moeder voor ieder kind. Mexicaanse zakenman Carlos Slim, de rijkste man van de wereld... en mede-eigenaar van KPN, stapt in het Spaanse voetbal. Voor 2 miljoen euro is hij de grootste aandeelhouder van Real Oviedo geworden club speelt niet in de hoogste klasse van het Spaanse voetbal en had enorme schulden. Opheffing dreigde als er vandaag geen 2 miljoen euro was gevonden. Carlos Slim is ook al mede-eigenaar van twee Mexicaanse voetbalclubs. Nederlands voetbal. In de eredivisie heeft PSV met 1-6 gewonnen van ADO Den Haag. Bij rust stonden de Eindhovenaren al met drie doelpunten voor. En vier andere eredivisiewedstrijden zijn nog bezig.